Mariette Krol met het NOS Journaal. Het lage btw-tarief bij verbouwingen en renovaties geldt nog zes maanden langer. Dat hebben het kabinet en de oppositiepartijen afgesproken bij de begrotingsbesprekingen, meldt Nieuwsuur. Onderhandelaars spraken in februari 2013 af om het btw-tarief te verlagen van 21 naar 6 procent, om de noodlijdende bouw te ondersteunen. De afspraak gold toen voor een jaar en is al eens verlengd. dat gebeurt nu dus weer. Het lage tarief geldt nu tot 1 juli 2015. De begrotingsbesprekingen voor volgend jaar tussen het kabinet, de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en SGP zijn de afgelopen avond afgesloten met een akkoord. Volgens minister Dijsselbloem is het een voorzichtige begroting geworden... waarin rekening is gehouden met de internationale ontwikkelingen... en waarin de koopkracht zoveel mogelijk wordt ontzien. Het kabinet maakt de plannen volgende maand op Prinsjesdag openbaar. Een ruzie tussen bewoners van een Franse woongroep is voor twee van hen fataal afgelopen. Een van de bewoners is onthoofd. De politie was door buren gebeld. En toen agenten bij de woongroep in Argenteuil, een voorstad van Parijs, gingen kijken... vonden ze op de stoep voor het appartement een bloedende man met een snijwond aan zijn keel... die ter plekke overleed. Binnen vonden ze de onthoofde man en nog een bewoner in shock. Hij is opgepakt. Voor het eerst in 25 jaar doen de Nederlandse basketbalmannen weer mee aan het EK. Door een overwinning op Montenegro kwalificeerde Oranje zich voor het toernooi in september volgend jaar. Waar het EK dan wordt gehouden is nog niet duidelijk. Oekraïne zou het gastland zijn, maar vanwege de gevechten in het land kan dat niet... en wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Het weer, vannacht blijft het droog en het klaart op.